ik eens gitaarles nemen. En dat deed ik. Ik kwam, bij een hele grote eikel Toen dacht ik, als ik ooit gitaar leren word, zal ik het anders doen. En ik heb nou een hele mooie muziekschool. En toevallig brengt het lot mij in hetzelfde dorp als mijn voormalige gitaarleraar. En ik heb nu eh, een School of Rock in een eh, klein christelijk dorpje. Dus een betere plaats voor een eh, muzikant is er niet. Ondertussen bedenk ik even een ander nummer waar ik ga spelen. Ik heb er eentje. On behalf of the economy, we can't be free. We are the slaves of sorrow. show how Ja, dankjewel, dankjewel. Oh, Het is een oud liedje, het dus staat ook wel ergens... Uh Yvonne zei dat net. Het op een site eh, geloof ik. Dat zijn van die liedjes die in één keer komen. En toevallig moet je dan net iets, wow, iets op opnemen zetten. En eh, Sailed out to the war. Now the war is over, it's coming by the shore. And where is this woman? And where is this child? They are all gone. good, he wasn't bad, and that's the way to sin. And how he's all alone now, he's drinking his time away. Sorry for what he done, but he cannot repay. repay. dead man need no money and Catman need no beer. And so the question arises what are you doing here? And finally, he's buried above his head a stone. I'd like to be in the garden. There may rest his bones. Ah. Jullie zijn een goed publiek, dankjewel. vrije wil geklapt. Dat is ook heel mooi. Tenminste, neem ik dan maar aan. <laughs> Er staan een paar smurfen te maar die niemand ziet ze. Nou, die rijken, dan mag ik maar een keer voor langs geven. Wordt een gewoonte. kijkers zijn ook maar mensen, hè? Rich get rich, poor get poor. Everybody's struggling in this everlasting war. There's a war in New Guinea and Afghanistan. There's gonna be a war in Italy, but nobody knows when. little children dying. They got no place to go. Caught between the armies for power and control. Chopping all the forests, we're killing for our food. We don't need that much, you know, too much ain't never good. like they write our law. So complicated was it made for us all. Actors are acting hele depressieve mensen of eh, een opstekertje? Depressief, eenmaal depressief? Oké, okay, ik zal het een beetje te combineren. hij begint een beetje zielig. Maar aangezien ik het zelf geschreven heb, is dat natuurlijk niet zo. you came around. You said love will come. gonna take care of me. one more. Uh, sinds we ook een koor hebben. Uh. je ziet zijn insecten en mensen vrijwel identiek. Niet alleen de mug is een zuigdier. Mensen hebben vlinders in hun buik. Gedragen zich als kakkerlakken zitten altijd de darren. Altijd de mieren. Duizend poten zijn het. Maar met geen poot om op te staan. Zonder bloemensnuffelaars als wij. Zes poten zijn genoeg voor mij. Maar ik heb pijn in mijn voelspriet. Mijn angel is geknakt. Mijn innerlijk kompas is aangetast. Want de bloemen verdwijnen. De vrije bloementuinen van de stad. De proeftuin wordt steeds nauwer voor sectariërs aller planten. We hebben menselijke trekken, maar we blijven insecten. Ik bracht het tot bij. Wat voor insect ben jij? Kom erbij! Kom erbij! Vlieg er eens uit! Vlieg uit je pot! toch zo fijn om bevlogen te zijn? Geleedpotige, hoor mij aan. Het is tijd voor een congres. Monsanto en Bayer gaan samen om mis Wat doe je ons aan? is tijd voor een beetje tegengas. Laat de wereld. Laat, laat, laat het bij. Ik bekeer dat koning. zijn. de beste sector te zijn. Ontbossing, ontbossing vervuiling. Geef vijf en straling Met je raam dan en je napalm. Deze, Deze shit, shit is niet Weg met de natuur. Weg met de natuur. Dan kan er niets meer misgaan, ook al is de regen zuur. Dood aan het insect. Dood aan het insect. Schade en ziekte brengen ze. Wij willen dat het insect verrekt. Kijk eens hoe effectief onze bestrijdingsmiddelen zijn. Onkruid uitgeroeid. Insecten dood. Alles geklepeld. Palmolieplantages. Werk voor arme inboorlingen. <laughs> Voedsel voor 8 miljard hongerige magen. Monsanto en Bayer helpen een hongerende wereld. Een wereld zonder honger. Monsanto en Bayer. Yes, we can. Monsanto, spelen! Ga toch spelen! Eh, een nieuwe wereldorde. Een nieuwe wereldorde. Hey, hey. Die kunnen we samen gaan maken. Hey, eigen creatie. Een band met de natuur is lekker belangrijk. Dat witte gij al lang, dat is geen gezeik. Kleurrijk tot de mens, zie dat zooitje hossen. Een kabouter blijft erbij, onbespottelijk. Magisch Amsterdam met vrij plaatsen. Als bloemen in de stad. Aha. Bugs feel, bugs get scared. If they could, they'd say a prayer. Bugs that glow in the dark and bug Noah's Ark. Wings and stings and da uh, da. Wings and stings and funny things. Bugs. We got bugs. Oh yeah, we got bugs. Bugs, bugs, bugs. We got bugs. Shoobity bop, she bop bugs. Oh yeah, we got bugs. Save the spiders, creepy crawlies with the holographic bodies. They got fur, Google eyes, they got a hundred legs for walking. Curly hair, even scary, wings and stings and funny things. Give me a kiss with your pro kiss, we got bugs. Bugs, bugs, bugs, bugs, we got bugs, bugs, Bugs, bugs, we got bugs. Oh yeah, we got bugs. Bugs walked on water millions of years before Christ. The first farmers were ants. Spiders invented parachutes. Termites built skyscrapers with air conditioning. Spider silk is stronger than steel. Bees can count butterflies cross continents on one inch wings. We got bugs, bugs, bugs, bugs. We got bugs. Whoa, yeah, we got bugs. Shoobity shoobop the bugs. Wop wop wop bugs. Yeah, we got bugs. There's more protein in a fat grub than in a loaf of bread. More people die from car accident than insect-related disease. 60% of food crops are pollinated by bees. An ant does not recognize an elephant, and we do not recognize the enormous planet insect. So remember, ain't no money buy no honey if there ain't no bees around life on Earth and what it's worth is largely due to bugs. Swim and hop, walk and fly. Insecticide is suicide. So please don't kill those little guys. We need bugs. We need bugs, bugs, bugs, bugs. We got bugs, bugs. Shooby pop pop the bugs. Whoa, yeah, we got bugs, bugs. We got bugs. We got bugs. These bugs were made for walking. And that's just what they'll do. One of these days, these bugs are gonna walk all over you. Start walking, bugs. Walk on, baby. Bugs are gonna walk. We got bugs. They don't need us, we need them. Dank u wel. Dank u wel, dokter Boktor. Wat is ons lot? Gaan we kapot? Is de strohalm ons laatste piepschuimvlot? Niet alleen de torren lijden, ook de bijen kenden betere tijden. En kijk, daar fladdert vleugellam de vuurvlieg. Eens onze eeuwige vlam. dat het insect dat licht bracht in het donkerste gebied. Ik was het insect dat vuur vasthield. Wie kende mijn lichtje niet? Maar nu vlieg ik in het donker met mijn beide ogen dicht. Als verblust door schiet. Ja, ja, ja, ja, mevrouw eh, Vuurvlieg. Eh, dat is natuurlijk allemaal erg droevig. Maar persoonlijk zou ik er geen nacht minder van slapen. Als ik een paar jaar geen vuurvliegjes zie. En jullie dan? Maar van Monsanto zijn wij geen beesten. Wij weten dat er nuttige insecten bestaan. Bijen, zijderupsen die voor de mens werken. En we houden ons ook bezig met het ontwikkelen van eetbare insecten, larven, rupsen, sprinkhanen. Ja, de nieuwe landgarnaal van Monsanto. Hou hem in de gaten. Maar voor onnutte insecten zoals jullie heeft Monsanto ook een aanbod. Als jullie je eh, zonder protest laten transporteren naar een plek waar mensen geen last van jullie hebben, dan sponsort Monsanto jullie een eigen Gazastrook voor de insecten mierenneuker, muggensifter, wil jij een bijenvolksverhuizing aangevoerd door bijensmokkelaars? Hoort het jammerlijk gebrom der bijen. Blijf er Het is tijd om te gaan vieren dat we samen met de dieren hier op duizenden manieren kunnen zijn. Het is tijd om dat te eren wat we zelf niet kunnen leren. Wonderbaarlijk, het blijft ons fascineren. Maar de koningin is moe. Solische fabrieken met waanzinnige technieken die de aarde zwaar verzieken. Oh no, high-tech communicatie, gentech, cyberassociaties. Ongelooflijk vernuftige creaties, maar de koningin is moe. De koningin is moe. De koningin is moe. Ze voelt haar vleugels kleven. vieren dat we samen met de dieren hier op duizenden manieren kunnen zijn. Het is tijd om dat te eren wat we zelf niet kunnen leren. Wonderbaarlijk, het blijft ons inspireren. Maar de koning in je straat. Zorg samen dat het beter gaat. Gelukkig is het niet te laat. Ga bloemen planten in je straat. Zorg samen dat het beter gaat. Gelukkig is het niet te laat. Ga bloemen planten in je straat. Zorg samen dat het de bijenkoningin. Wij van Monsanto begrijpen heel goed dat u moe bent. Een burn-out. Moe, moe, moe. Wat is dat ook voor een leven? De hele dag ligt u eieren te leggen. Duizenden eieren. Nog erger dan een plofkip die bijenkoningin. En die gewone bijen, die de hele dag heen en weer moeten vliegen. Zonder plaspauze, zonder lunchpauze, zonder ziekteverzekering. Het is toch geen leven, beste mensen. Monsanto bevrijdt de bij uit de slavernij. Wij ontwerpen een kruisbestuivingsmachine. En de bijen, die kunnen met verdiend pensioen want jullie weten, op Groenland smelt het ijs. Het ijs, daar komt Groenland vrij. Daar kunnen de bijen gaan genieten van een verdiend pension. Daar kunnen ze rustig uitsterven. Tja, Monsanto bevrijdt de bij uit de slavernij. Meneer van de monocultuur, Monsanto en Bayer maken ons het leven zuur. De een fabriceert je ziekte, de ander je kuur. Jij insect, jij durft van ziekte te spreken. Weet je hoeveel miljoenen mensen ziek geworden zijn door insecten? Malaria, ziekte van Lyme, dengue, slaapziekte, miljoenen mensen door jullie vergift. En wij zouden ons niet mogen verdedigen tegen jullie met ons eigen gif. Wij zouden ons niet mogen verdedigen tegen jullie, tegen jullie, tegen jullie. Beste man, ik breng jou een veranderplan. Vraag eens raad aan de vliegenzwam. Vlieg zelfstandig. Sla je vleugels eens uit. Elke vleugelslag is een nieuw begin. Vlieg er niet uit. Vlieg er eens in. onze wereld zonder zorgen, moeder. De hele wereld draait alleen maar om hun eigen goede. Maar onze moeder aarde zal door jullie leegbloeden. Samen sterk staan voor ons gezamenlijke doel. Verspreid aan iedereen de liefde die ik voel. Magische vlinders fladderen en verspreiden. Alle positiviteit en alle liefdevolle gezamenlijkheid. Is Tinkerbell nou echt een sprookje? Of leven wij alleen op ons eigen wolkje? Hou je oog open en kijk naar het wonder. Want onze wereld gaat echt niet zomaar ten onder. Zet je eigen vleugels op en word één met ons. Verplaats jezelf misschien een insect. Wat voor wonder dat aantrekt. En zing met ons het lied. En doen we allemaal als insecten. Alles wat er is van waarde. Alles wat er echt toe doet. Alle schatten van de aarde. De natuur in overvloed. Vlieg maar mee en monsters zanden. Naar je vleugels aan de zon. Met de insectenwereld orde naar een nieuwe horizon. Naar de liefde, de liefde, vlieg naar de liefde, liefde, liefde. Het is niet we zijn nog niet ten onder als een wonder, gepaard met bliksem en, donder. We zijn tinnen vrij, de insecten goden. het op op zak en in de band van Odin. Ze beschouwt de haatbaat als een verovering. Sterren stofbestuiving als een betovering. Weet je met een lot van staat te trippen. Gouden kleverige nekken op de lippen. om te kruisbestuiven. Laat je kruisbestuiven. Vlieg er eens in. In het hart van een bloem. In de geuren en kleuren die ertoe doen. bloem. Lik de nectar. Proef de honing. De zoete inval. Als beloning. Het bestoven insect is waar het om gaat. Als vrucht van het kruisbestuiven. Laat je bestuiven! Doctor. makes the thoughts of me. Bees make honey and worms make silk. You pollinate flowers and eat up the filth. Flowers turn to fruit, which man loves to eat. Your contribution none can beat. Fly, fly, fly away. I met him pedaling. You got the skills, you can do it. Learn from mistakes your brothers have made. Get out of garden and show you the way. There's no things that do not work. You got the skill, you cannot jerk. People Monsanto avoid him like death, cause that's his true face. You can beat him, bye, bye, bye spread your wings, find a safer place. Try een revolutie. Zoeken munitie in het gras. We werden vergast en aangepakt, maar komen terug. Strak, zoemend, met bloemen, nooit strak in pak. Dit is de volgende generatie. Peter, laat je onze aarde na. In plaats van in geld te verdwalen, ja. Ik kan niet tegen zulke zaken, ja. Je moet jezelf in geluk betalen. Kijk, we keken het noodlot in de ogen. Daarom feesten wij vandaag. We hebben het gehaald. De verliezen waren groot en vraag niet hoe. Er is heilig kruid, tas toe. De nectar is hemels. De honing is zoet. Wij zijn een beestenboel. We krioelen. We zijn de verdauwing moe. We bedoelen een revolutie. Want het is genoeg geweest. Het is tijd voor feest voor elk insect dat leeft. Dus geef niet op. De natuur heeft Monsanto gestopt en de avond verpopt zich. Het gevaar verstomt zich. Wij wij dansen erop los. Het is tijd voor feest. Het is tijd voor gekte. Het is tijd voor gekte. strand, in de lucht, op het land klinkt een driftig getril en gezom. Er is onrust in de binnenstad, in elk park en elk plantsoen. Je denkt misschien, het is volle waar maar niets is minder waar. Insecten hebben zomerfeest en dansen met elkaar. De kelen doen de hip-hop krekel op gitaar. De spinnen doen de vogel en de vliegjes kijken raar. Ze doen een beetje raar. Insecten duizend valt die shuffelt en de torren die doen de twist. De springhaan kijkt wat in het rond is, net of hij wat mist. De kever drinkt een druppel en gaat dansen met elkaar. De pootjes nog wat stijf in het lijf, maar dat is geen bezwaar. Jullie de malen, en de juffers die klappen zich daar. Insecten hebben zomerfeest. En doen een beetje raar. Ze doen een beetje raar. Insecten, kijken. bij jullie. Ik ben jullie hersenspier. Monsanto! Monsanto? Waar ben je? from beyond the cloud. Get carried away by your heart's desire and dream up. What about us? AI. What about us? Artificial AI. artificial AI? What about us? Artificial the memorize is We're getting paid. world order now. the rain. Is het leven jullie gegeven om te fladderen als een vlinder, te flirten als een flow, te plagen als een springkaan? Wij beheersen hier het luchtruim. Maken jullie daar en horen dol. Kruipen onderuit tussen neus en lippen. Vreten stroom ons accu vol. Wij houden van bierzoete olie. Onder hoogspanning schieten wij het best. Draaien drones tot dronken toren. Come in the wormhole. Line up with the rest. The rest wanna have fun. Wanna have fun. my mother. Ja. We tellen af. Zetten de wekker voor het geilste insect dat ooit is verwekt. Dit sexy insect is een hacker, opent zich voor elke stekker. En vindt het lekker als informatie lekt. We leven het insect dat haar bek open trekt. De stoppen slaan door als je het schok dekt. Niet weten we winnen. Leven het lid van de insectensector. Dat dat dan ontzet in het wereldwijde web. Leven het jongste lid van de insectensecte. Het de sexy papillon van hersenspinsels met. Ze gaat voor het beste van alle insecten. Keert er alle om, helemaal te gek. Dit sexy insect is niet te temmen, trekt nooit aan de remmen, is dus helemaal. van de insectensector. Het is sexy die computers Nee, Leven het jongste lid van de insectensector. Het is sexy lid van insectenfestijn. Kom erbij om dit insectenfestijn. Het is toch zo fijn om bevlogen te zijn. Kom erbij om dit insectenfestijn. Het is toch zo fijn om bevlogen te zijn. Dan telt de vaart. die. patroon van jullie werkelijkheid. Ik spin jullie fantasieën en jullie privacy. Ik spin jullie alles wat je hartje belieft. Ik ga voor jullie op, maar dit is geen zee. Alles blijft hangen, zolang als ik leef. Weet het over de hele planeet. En denk maar niet dat ik jullie vergeet. stralen. Overal waar ik kom loop jullie gevaar. En denk maar niet dat ik niemand kan achterhalen. Ik weet mijn kleed over de hele planeet. En denk maar niet dat ik jullie vergeet. Alles zal in mijn leed. En denk maar niet dat ik jullie vergeet. geeft commanderen. Doe wat ik wil, zal keihard regeren. Ik weef mijn kleed over de hele planeet. En denk maar niet dat ik iemand vergeet. Ik weef mijn kleed over de hele planeet. Denk maar niet dat er iemand van jullie ooit vergeet. Nee! Ik ben een strateeg, laat mij niet commanderen. Het totale controle zal keihard regeren. Ik ben nog een beest, ik ben nu een beest. Het hele beest dat nooit weg is geweest. Yeah! trees, the hills were alive. A freak of nature, natural high. Then one day, duty's calling you. Cyber slave, you got the boogaloo. Like a ball and chain, keeping up appearances. Freak out on you experience. Like a slingshot stone way back in time. Looking for the inner child. Dance around the world and cross your borderline. I'm on a natural high. Natural Storybook shit like war gang rap like follow me follow me, track and trace. 24-7 split second personality, virtual the borderline. like a slingshot stone where you're looking for the inner child. around the world across the borderline. I'm on a natural high. like a back in time, looking for the inner child. Dance around the world across the borderline. I'm on a natural high. ta kai fata hore yun kuma le ta ile ke boira yun kuma dange na che ne kana yun kuma don te don ta kanu yala yun kuma hore na che ne kana yun kuma mo te ile ne torsi yala saka yun ko koi ne yun ko ma koi ne ke